Het is zwaar om niet gehoord te worden. Het is heel zwaar, want ehm, heel veel mensen denken dat het gewoon vanzelfsprekend is. Eh, is het niet. Een stichting die ouders helpt met schoolspullen zegt dat er dit jaar een kwart meer mensen bij ze aankloppen. Doordat er zoveel aanvragen zijn duurt het lang voordat kinderen bijvoorbeeld een geschikte laptop hebben. De dierenbescherming heeft in Sittard afgelopen vrijdag 74 kippen weggehaald bij een eigenaar die er slecht voor zorgde. De kippen zaten in oude vieze hokken zonder water of eten en ze zaten onder de luizen. Ook lagen er 11 dode kippen. De eigenaar was al vaker gewaarschuwd, maar luisterde niet en daarom zijn de beestjes nu ergens anders opgevangen. Het versturen van kaartjes en pakketjes wordt volgend jaar duurder. De baas van PostNL had dat eerder ook al gezegd, maar nu weten we hoeveel duurder. Voor een pakketzegel ga je online 6,95 betalen. Dat is 20 cent meer dan nu. En een postzegel gaat voor het eerst door de 1 euro grens. Je betaalt straks 1,01 euro. 1. En om kwart voor zeven vanavond stappen de spelers van Ajax het veld op voor de Champions League wedstrijd tegen Napoli. Waarschijnlijk met knikkende knieën, zegt verslaggever Tom van het Hek. Ja, er zijn weinig signalen die hoopgevend zijn voor Ajax op dit moment. Zolang het 0-0 is, Ajax zal veel op tegenhouden gaan spelen, dan zal het nog wel gaan. Maar hoe gaan ze om als ze achterkomen? Eigenlijk moeten ze winnen om in de pool te overleven, maar daar hoor je al niemand meer over. De meeste geluiden in Amsterdam <laughs> zijn als het maar niet te erg wordt. Ja, want de vorige wedstrijd liep voor geen meter. Ajax verloor met 6-1. Het is hoe dan ook niet gezellig in Napoli. Napels. Gisteren werd een Ajax-fan neergestoken. En ook vannacht zijn volgens de AD supporters aangevallen en waren er knokpartijen.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 Een vast programma op de woensdag met veel informatie over Zandvoort en de directe omgeving. Afgewisseld met diverse vaste items, maar natuurlijk ook met lekkere muziek. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of via Ziggo kanaal 40. En via internet op www.zfm-live.nl mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier. not silver or gold. It breaks to pieces the hardest the stone, And it shines brighter than the stars that you know. Pressure makes diamonds and hard work pays off. Pressure makes diamonds no giant can hold weight on your shoulders is crushing your bones.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 Er konden wolken vol zorgen zijn. Uiteindelijk dreven ze toch ik zag toen ik jou nog ik overliep. Er konden wolken van zorgen zijn. ik Ik ben vandaag begonnen met Danny Vera, Pressure Make Diamonds, gevolgd door Grijs van Jaap Rezema. En we gaan door met Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong. kunstgeschiedenis Verhalen in de Sterren. De sterren en hun hemelse oorsprong hebben de mensen vanaf zijn ontstaan gefascineerd. Tijdens deze lezing zal Ariana Deligianis verschillende van zijn verhalen belichten aan de hand van prachtige kunstwerken. U zult kennis maken met verhalen uit China, Egypte en Griekse mythologie. 10 euro, kan u alleen maar pinnen, met koffie of thee. Zondag 23 oktober van 2 tot 4 uur. De locatie is Pluspunt. En we gaan door met In the Air Tonight van Phil Collins. instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Dave Baby Cortez, geboren als David Cortez Cloney in 1938, is een Amerikaanse rhythm and blues organist. David Cloney leerde net als zijn vader piano spelen. Na tien jaar wisselde hij over naar de orgel. Midden jaren 1950 speelde en zong hij in een band The Pearls. Als studiemuzikant speelde hij voor Klettersnuit en de Pips. Daarnaast kreeg hij ook de gelegenheid voor solo-opname. Eerst probeerde hij het als David Cloney. In 1958 nam hij dan het instrumentale nummer The Happy Organ op. Dat hij zelf had en geschreven en noemde hij zich Davy Baby Cortes. Tot eind 1963 kon Cortes nog enkele hitsklasseringen boeken. Daarna werd het, ook door de aanvang van de Britse invasie, rustig rond hem. Er verschenen nog enkele LP's op verschillende labels en in 1973 had hij met Someone Has Take Your Place nog een Rhythm Blue top 50 hit. Eind 1970 trok hij zich echter terug uit de music business. Hier is Debbie Baby Cortez met Rinky Dink. naar het leukste radiostation van Nederland. was ABBA When You Dance With Me. Bij Pluspunt, de eerste keer meedoen is gratis voor de volgende activiteiten. Dus kom langs en doe mee. Schilderclub op dinsdag in Pluspunt en op woensdag in de Blauwe Tram vanaf half twee. Samen koffie drinken en kletsen maandag en dinsdag bij Pluspunt en woensdag in de Blauwe Tram om 10 uur s morgens. De Locomotief, een gezellige bijeenkomst waarbij iedereen zichzelf mag zijn. Elke dinsdag om 10 uur in de blauwe tram. brijclub in Pluspunt op donderdag om 2 uur. En de Vrouwencafé in Pluspunt op vrijdag om 10 uur. De volgende in de lijst is Carlos Whisper van Wem. Hoeveel kilocalorieën krijgt een Nederlander gemiddeld in zijn leven binnen? Het RIVM houdt in de voedselconsumptiepeiling, het VCP, periodiek bij wat en hoe de Nederlander eet. Caroline van Rossum leidt het project en ze wilde wel een berekening maken. Aan de hand van verschillende VCP-rapportages zetten zij de gemiddelde energieinname per dag per leeftijdscategorie op een rijtje. Mannen en vrouwen werden apart berekend waarbij het uitgangspunt is dat de gemiddelde levensverwachting van een man 80 is en die van een vrouw 83 jaar. De innames per leeftijdjaar zijn opgeteld en op basis daarvan is het gemiddelde berekend voor mannen en vrouwen. Een Nederlandse vrouw neemt in haar hele leven gemiddeld 68.880 kilocalorieën op zich. En een man, in de zijne, 84.163.000. De gemiddelde van de Nederlander, man of vrouw, ligt daar uiteraard tussenin. Net om precies te zijn 76.523.000 kilocalorieën. Afgerond en wat gemakkelijk te onthouden, we eten en drinken ruim 75 miljoen kilocalorieën. As the On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed. But don't you understand? Your child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand, the ghetto. and as her young man dies. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto.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 en Endless Love van Lionel Richie en Diana Ross. Fotokring Zandvoort, sinds 1950 een club voor liefhebbers... van vrije tijdsfotografie, is verhuisd. Vanaf september zijn er drie wekelijkse clubavonden... in Pluspunt aan de Vlemingstraat. De leden fotograferen aan de hand van thema's en nemen deel aan fotowedstrijden van de Boterbond afdeling Kennemerland. Er wordt vandaag de dag zeer veel gefotografeerd. En daar zullen ook veel creatieve en mooie foto's tussen zitten. Fotocrisantvoort is een laagdrempelige vereniging... en nodigt iedereen die geïnteresseerd is uit om eens langs te komen... voor een presentatie van je werk. En wellicht vind je het leuk om je als lid aan te sluiten. Zie de website www.fotokringzandvoort.nl voor meer informatie. De eerstvolgende clubavond is dinsdag 18 oktober. De volgende is de platters met Smoke It In Your Eyes. Maria Nomas is een single van de Engelse zanger Cliff Richard and the Shadows. Het lied is een Spaanse vertaling uit het Portugees. Dat bekend is geworden in de uitvoering van de Braziliaanse zanger en componist Juan Gilberto. De bekende Italiaanse tekstschrijver Lucio Battisti schreef onder het pseudoniem Mogol de Engelse tekst. Het lied van Cliff kwam ook uit op de cd met zijn nummer Spanish Harlem. Hier is Cliff Richard and the Shadows met Maria Nomas. ya no más. Es tu nombre y tal vez no sabrás. prefiero que te alames tan solo María, María no más. María no más. Me pregunto qué secreto tendrás que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María Lao. María no más, tú no sabes qué dichoso miras Si me dices que eres mía, mi dulce María, María no más. María, María. María no más, me pregunto qué secreto tendrás que me gustas más que todas las otras Marías que yo conocí. María Elena, María Dolores, María Cristina, María Lao. María no más, a mi lado muy feliz vivieras. Y te juro que yo quiero tan solo a María, María no más. María, María, no más. María, María, María, María. wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Even lang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou. Ik wil uit lachen en uit daten en uit pannenkoeken eten. En alle tijd vergeten, dus overal te laat weet dat het bestaat, want het bestaat met jou. Je weet niet half hoe het me gek maakt, dat ieder nieuw gebrek maakt, dat ik zomaar van het pad raak, waar ik ooit op stond, op vaste grond, op vaste grond met jou als ik kijk naar de eeuwigheid. Hoe klein is daar onze tijd? Het is maar één dag en dan is ik kwijt. Recht naar hiernaast. God is het zoveel wat ik vraag. Geef me gisteren in ruil voor vandaag zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. En niet voor het laatst, niet voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag, ik hou voor altijd deze dag vast. Jouw ogen en jouw glimlach, in mijn hart, mijn dom, dom hart, dicht bij jou. Mm zo dicht bij jou. Ook al deed ik het verkeerd, ik wil mijn fouten nog een keer, omdat ik honger heb naar meer. Ik heb nog niet genoeg geleerd, het meeste niet, het meeste niet van jou. Nu met alles wat we weten, nog een keer pannenkoeken eten Zeggen wat ons heeft gespeten, alle tranen van verdriet, dat verdriet. En wat niet met jou, als je kijkt naar de eeuwigheid. Hoe klein is dan onze tijd? Het is maar een dag en dan is ik kwijt. Recht naar hiernaar God is het zoveel wat ik vraag. Geef me gisteren in ruil voor vandaag. Zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. Niet voor het laatst, nee niet voor het laatst. De waarheid heeft mij in jou verplaatst. Ik zie jou nu pas voor het eerst, maar wel pas op het laatst. God, is het zoveel wat ik vraag?